uur. Jurjen boekraad met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad vindt dat er een landelijke aanpak moet komen voor eetstoornissen. Volgens de Raad is er weinig kennis in de samenleving over bijvoorbeeld het vroeg herkennen van eetstoornissen. En ook is er beperkt zicht op het aantal patiënten. De Raad adviseert het ministerie van Volksgezondheid om geld uit te trekken voor meer onderzoek en voor een landelijk registratiesysteem. Eetstoornissen komen vooral bij jongeren voor. De Raad pleit ervoor om hen mentaal weerbaarder te maken. Bijvoorbeeld door hen te leren hoe ze moeten omgaan met groepsdruk en beelden op sociale media. In een vrachtwagen in de Amerikaanse staat Texas zijn de lichamen van 46 migranten gevonden. 16 mensen zijn levend uit de laadruimte gehaald en naar het ziekenhuis gebracht, onder wie vier kinderen. Ze waren allemaal oververhit geraakt. De truck was achtergelaten aan de rand van San Antonio... op zo'n 200 kilometer van de grens met Mexico. In die stad was het de afgelopen dag bijna 40 graden. Er zijn drie mensen aangehouden. Hun rol bij het vrachtwagendrama wordt onderzocht. Het dodental na de gifgasexplosie van gisteren in de haven van Aqaba in Jordanië is opgelopen tot 12. Zo'n 250 mensen raakten gewond, de meeste niet ernstig. De gifwolk ontstond toen een tankcontainer lek sloeg. Die moest worden verscheept, maar viel bij het transport uit een kraan. Er zat zo'n 25 ton giftig chloorgas in. De autoriteiten hebben een onderzoek aangekondigd naar het incident. Bij een treinongeluk in de Verenigde Staten zijn drie mensen om het leven gekomen... en zeker veertig mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in een afgelegen gebied in de staat Missouri. De trein die onderweg was van Los Angeles naar Chicago... botste bij een onbewaakte spoorwegovergang op een kiepauto en ontspoorde. Het weer. Vandaag zonnig, met in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt maximaal 25 graden. Ook morgen zonnig en nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de verkeersinformatie van de ANWB. Protesterende boeren zorgen nog altijd voor problemen op de N9 vanuit Den Helder naar Amstelveen. Bij Akersloot is momenteel slechts één rijstrook geopend. Houd rekening met 35 minuten vertraging vanaf Heilo.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 A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros. Yo quiero comerte, mami, me Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alojo. Pa' conseguir todo lo que tú tienes su teclado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. la blow. John el Diver, yo rica Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste pasa. Allá va con su culota. Ay, cuando sale hay un bota. Ya no se quiere papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo. Ey, ella misma dice prendelo. Ey, ey, ey, ey, ey. Ella misma dice prendelo. Ey, ey, ey, ey, ey. Ella misma dice prendelo.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 Cause when you said you pay the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you. it's a vibe, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip no thousand, slip aside in. I got a Rolls Royce out the door, but you might as well to ride with. She know if she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fuckin' with me, babe, I'ma stop fucking around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta take rounds before I'm out for sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma break a check out and bust your net down. But I gotta bust before I come. upon my shoulders.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 In een verlaten vrachtwagen in de Amerikaanse staat Texas zijn de lichamen van 46 migranten gevonden. 16 mensen zijn levend uit de laadruimte gehaald en naar het ziekenhuis gebracht, onder wie vier kinderen. Het dodental van de raketaanval op een winkelcentrum in Oekraïne is volgens het land opgelopen naar zeker 16.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 Kijk ons na, nou. we zijn er bij af We lijken wel weer 18 jaar, nu snap ik waarom We zijn weer terug bij jou. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is er niets veranderd.